Moutscheurs met het NOS Journaal. West-Europa krijgt mogelijk te maken met een orkaan, iets wat zelden voorkomt. Ophelia is uitgegroeid tot een orkaan van de derde categorie... en ligt nu nog tussen de Azoren en de Canarische eilanden... maar trekt de komende dagen richting Ierland en het Verenigd Koninkrijk. Naar verwachting komt Ophelia daar maandag aan. Voor het westen van Ierland is code rood afgegeven. Er worden windstoten van meer dan 130 km per uur verwacht met kans op overstromingen en verwoestingen. Nederland profiteert van de orkaan, hier krijgen we juist mooi weer. Syrische IS-strijders en burgers mogen uit de stad Raqqa worden geëvacueerd. Dat heeft de door de VS geleide internationale coalitie tegen IS bekendgemaakt. Lokale bestuurders en clanleiders uit de Syrische stad hadden gevraagd om een vrije uittocht uit de belegerde stad. De coalitie was hier tot nu toe op tegen... omdat IS-strijders dan zouden ontkomen aan vervolging. De jongen van 13 die vanmiddag is overleden in een zwembad in Goes... had vermoedelijk een epileptische aanval, meldt de politie. De tiener werd zonder hartslag uit het water gehaald. Er is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet gelukt. Een deel van het tropisch zwembad in Goes werd afgesloten voor onderzoek. Volgens Omroep Zeeland was de familie van de jongen er niet bij in het zwembad in Goes. In de Eredivisie heeft Ajax thuis in de arena met 4-0 gewonnen van Sparta. Daar was wel hulp voor nodig van Sparta, dat twee keer een eigen goal maakte. Door de overwinning heeft Ajax de achterstand op koploper PSV verkleind tot twee punten. Roda won op eigen veld met 1-0 van NAC. Het weer vanavond en vannacht kans op een mistbank. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen in de loop van de ochtend overal zon. Het wordt 20 tot 24 graden.